Net op tijd voor carnaval dus. Je hebt als bezoeker wel een negatieve test nodig om binnen te komen. En helemaal zeker is het nog niet, zegt minister Kuipers. Het hangt om te beginnen af eh, van een advies van het OMT. Hoe kijken zij tegen de situatie aan? En dan hangt het af van de discussie verder eh, met de collega's in de ministerraad van eh, wat kan er uh, en wat zijn eh, ook de risico's en wat zijn de praktische implicaties. Mogelijk verdwijnen er nog veel meer coronaregels, zoals de anderhalve meter regel en het coronatoegangsbewijs, de QR-code dus. En vanaf volgende week vrijdag al zouden kroegen, restaurants en clubs weer langer open mogen. Tot hoe laat is nog niet zeker. Het kan 11 uur worden, middernacht of nog een uur later veel clubs die zaterdag al van plan zijn open te gaan... krijgen te maken met handhavers, zegt Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. De clubs voeren actie onder de naam De Nacht Staat Op. Ze blijven na tien uur s'avonds open. Eerder zei de politie al dat de clubs niet tegen gaan houden... maar volgens Bruls klopt dat niet, zegt hij tegen persbureau ANP. Hij gaat ervan uit dat op veel plekken toch wordt gehandhaafd. Sponsoren van Ajax willen uitleggen over de affaire over Mars. De directeur voetbalzaken stopte ermee nadat bleek dat hij grensoverschrijdende berichten naar vrouwelijke collega's stuurde. ABN AMRO wil weten hoe groot de problemen met ongewenst gedrag binnen de club zijn en wat er aan gedaan gaat worden. En ook Vodafone Ziggo wil de onderste steen boven. En het is oppassen geblazen voor mensen aan de Veerdijk in Wormerveer in Noord-Holland. De hele straat ligt onder de palmolie. Bij een bedrijf in de buurt is iets misgegaan tijdens het lossen en daardoor is de boel gaan lekken. Er wordt nu hard gewerkt om de straat schoon te krijgen. Kan nog wel even duren volgens de gemeente. De olie is ook hard geworden, daardoor is het heel glad op de weg. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht op veel plekken regen.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 Veiligheidsspecialisten zeggen dat de controle op die systemen faalt, het meldt Nieuwsuur. Wetenschappers hebben met kernfusie in een paar seconden een enorme hoeveelheid energie opgewekt in een experimentele reactor in Groot-Brittannië. Volgens de wetenschappers toont dat aan dat het in de toekomst mogelijk is ook een langere kernfusie tot stand te brengen die kan worden gebruikt als energiebron. Voor kernfusie is nauwelijks fossiele brandstof nodig en het levert geen afval op. En Nederland staat vierde in het medailleklassement van de Olympische Spelen. Team NL heeft drie gouden, drie zilveren en één bronzen plak. Vandaag kwam daar niks bij bij.